7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Nederland liggen 2000 kunstgrasvelden... waarvan onduidelijk is of ze gezondheidsrisico's opleveren voor sporters. In het tv-programma Zembla pleiten experts voor een goed onderzoek naar de risico's. De kunstgrasvelden zijn bestrooid met korrels van vermalen banden. Die moeten ervoor zorgen dat spelers minder snel schaafwonden oplopen... maar ze bevatten ook stoffen die in bepaalde concentraties kankerverwekkend zijn... Dat is nooit goed onderzocht, zegt Zembla. Het tekort aan wijkagenten is groot en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat zeggen de politievakbond ACP en de Haagse burgemeester Van Aartsen in de Telegraaf. Het kabinet heeft met Prinsjesdag ruim 220 miljoen euro meer uitgetrokken voor de politie. Maar dat geld wordt vooral gebruikt om gaten te vullen en het levert niets extra's op, zeggen de bond en de burgemeester. Ze waarschuwen vooral voor het dalende aantal agenten met een afgeronde opleiding. Tata Steel en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over behoud van werkgelegenheid bij de staalfabriek in IJmuiden. Werknemers die boventallig worden mogen zeker anderhalf jaar binnen het bedrijf een andere functie zoeken. Lukt dat niet, dan pas komt ontslag aan de orde. Bijna twee derde van de mannen met een afgeronde opleiding voor het basisonderwijs stond vorig schooljaar niet voor de klas. 63% is iets anders gaan doen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal vrouwen dat de PABO heeft afgerond, maar geen juf is geworden, was 43%. Zij hebben vaak een baan in de kinderopvang of als onderwijsassistent. In Amerika hebben de running mates van Hillary Clinton en Donald Trump vannacht een tv-debat gehouden. Tim Kaine en Mike Pence debatteerden anderhalf uur over onder meer de economie, belastingen en het geloof. Opvallend was dat Pence tijdens het debat een kalme en presidentiële indruk probeerde te maken. Heel anders dan zijn voorman Trump. Kane was vanaf het begin feller en viel Pence ook geregeld in de reden. Het weer vandaag opnieuw zonnig, droog en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de 4 Rotterdam richting Amsterdam na een ongeluk bij Leidsendam. Vanaf Rijswijk staat 5 kilometer file. 40 minuten vertraging, twee rijstroken zijn dicht. Op de A7 Hoornzaandam bij Purmerend 3. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor knappend Beverwijk 3 kilometer. Langzaam rijden in de file op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en hardingsveld Giesendam En op de A28 van Zollen naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk.